In een debat met de minister zei PvdA-Kamerlid IJsink dat het niet duidelijk is of het ministerie wel bij kan blijven in de ICT-wereld. In mei werd duidelijk dat er grote problemen zijn met ICT bij Defensie. De apparatuur bleek verouderd, datacentra vielen uit en de verhoudingen binnen de leiding waren verstoord. De burgemeester van Berlijn heeft hard uitgehaald naar de Duitse machinistenvakbond GDL. Die heeft een vierdaagse spoorstaking aangekondigd, maar die valt samen met de 25e herdenking van de val van de muur aanstaande zondag. De stad verwacht veel toeristen die per trein naar de hoofdstad willen reizen. Duitse autoproducenten Volkswagen, Audi, die zijn bang dat de staking de levering van onderdelen ontregelt. En ook de Nederlandse industrie wordt getroffen. Een verpleegkundige die een strafblad heeft voor een zedendelict... heeft in het Atrium Medisch Centrum in Heerlen opnieuw slachtoffers gemaakt. Blijkt uit een uitspraak van het Tuchtcollege voor de Gezondheidszorg. De man zou in april 2012 een patiënte seksueel hebben misbruikt. En daar heeft ze aangifte van gedaan. In totaal is door drie jonge vrouwelijke patiënten aangifte gedaan tegen de man... wegens ontucht en verkrachting. Jihadverdachten hebben bij het huis van een van hen in Arnhem afluisterapparatuur van de politie ontdekt. In de tuin zagen ze een tegel verkeerd liggen. Daaronder bleken ontvangers te liggen die in verbinding stonden met microfoons die aan raamkozijnen waren bevestigd. Het Openbaar Ministerie bevestigt dat de apparatuur van de politie is. De politie deed eind vorige maand huiszoeking in negen woningen in Arnhem, Doesburg, Rotterdam en Eindhoven. Het weer vanmiddag schijnt soms even de zon. Verder blijft het overal bewolkt. Het is op de meeste plaatsen wel droog. Het is 11 graden. Morgen geregeld zon en nauwelijks buien. Vrijdag volgt weer regen. Dit was het NOS Show. verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. Op de A1 Amsterdam richting Amersfoort staat file tussen knooppunt Eemnes en knooppunt Hoevelaken 4 kilometer.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 Vanochtend braken rellen uit tussen een groep Palestijnen en de Israëlische politie. De politie